5 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Vermissingsberichten over witte mensen worden op sociale media veel vaker gedeeld dan over zwarte. Het meldt Brandpunt Plus. Het programma bekeek onder meer vermissingsberichten van de politie. Op Facebook werden die vijf keer vaker gedeeld als de vermiste wit was. Op Twitter bijna twee keer zo vaak. De onderzoekers denken dat mensen onbewust minder snel een bericht delen als de vermiste minder op ze lijkt. De gevolgen kunnen groot zijn, omdat sociale media een belangrijke rol spelen bij het vinden van vermiste personen. President Poetin zegt dat militante opstandige groeperingen in Idlib provocaties voorbereiden en mogelijk ook chemische wapens gaan gebruiken. Vandaag waarschuwde Amerika dat er bewijs is dat het Syrische leger zich voorbereidt op de inzet van chemische wapens in Idlib. Die provincie is het laatste grote bolwerk van de opstandelingen. President Poetin was in Teheran voor een top over Syrië met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Rouhani. Jeugdzorginstelling De Helderingstichting in Gelderland is onveilig voor de opgenomen jongeren. Dat schrijft de Gelderlander. Er zou in drugs worden gehandeld en loverboys kunnen zo het terrein van de instelling inzetten oplopen om vrouwelijke bewoners te benaderen. De Helderingstichting ontkent in de krant dat loverboys vrij spel hebben en wil verder niet reageren. In Frankrijk is een Liberiaans-Nederlandse man opgepakt... die wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid in Liberia. Hij zou tijdens de Eerste Liberiaanse Burgeroorlog... in de jaren 90 oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Hij woonde sinds 2016 in Frankrijk. Deze Kuntika wordt verdacht van moord, marteling... het inzetten van kindsoldaten, cannibalisme en slavernij. De burgeroorlog in Liberia kostte naar schatting 250.000 mensen het leven. Het weer.